Winter. Winter in America is cold. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. Oh, the weather outside is frightful. So this is Christmas. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl. Kijk de complete hitlijst. En luister in de laatste week van het jaar naar de Winterse 50. a pioneer. op 106.9. FM. CFM Ay, palita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría para ti. Yo pido que todos los días sean razón sol. Yo pido que todos los días